Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Barcelona heeft Ronald Koeman op straat gezet. Hola, ¿qué Muy buenas. 12-1, 11-1 in Canarias. Ronald Koeman ha sido destituido. En destituido betekent ontslagen. Gaat al een hele tijd niet echt lekker met Barcelona. De club staat negende in de Spaanse competitie. Verloor afgelopen weekend van rivaal Real Madrid. En werd gisteravond uit de beker geknikkerd. Koeman vertrok vorig jaar zomer bij het Nederlands elftal om aan de slag te gaan bij Barcelona. Wie hem opvolgt bij de Catalanen is nog niet bekend. Een rechter heeft voorkomen dat een slachtoffer van de toeslagenaffaire uit huis zou worden geplaatst. De vrouw met drie kinderen stapte zelf naar de rechter omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Volgens Trouw en RTL Nieuws heeft de rechter bepaald dat ze een bedrag krijgt... waar ze drie maanden haar huur, energie en autokosten van kan betalen. In de tussentijd moet duidelijk worden hoeveel compensatie ze krijgt. Een oproep van de politie aan mensen in Gelderland tussen Wekerom en Otterlo. Check je schuur, je stal of je achtertuin. Er is een grote zoekactie gaande naar een meisje van 17, Carlijn. Er werd eerder al een vermist kind alert verstuurd. De politie denkt niet dat anderen iets te maken hebben met haar vermissing. In Den Haag hebben ze een escape room met een opvallend thema, sextortion. Dat is afpersing met seksueel getinte foto's of video's. In de escape room ben je daar het slachtoffer van. En moet je zo snel mogelijk een code kraken om te voorkomen dat de foto's online komen. Ja, zoek vier codes ja, en ja. ik zet de tijd aan. Oei, oh. Er zitten drie pasjes in. Ik heb wel geleerd over hoe snel foto's door kunnen verspreiden. En hoe mensen jou kunnen bedreigen met uh, eh, naaktfoto's. Politie in Den Haag zet de escape room in om in gesprek te komen met jongeren over dit onderwerp. Het spel is echt serieus een, eh, een mooie opening om de jongeren hierheen te trekken en vervolgens het gesprek aan te gaan. als er een naaktfoto van iemand eh, gedreigd wordt te publiceren, dat jij niet in het verdomme hoekje hoort te staan, maar degene die het doorstuurt, dat die degene is die, eh, die de schuldige is. De bus met de escape room verplaatst na deze week naar Amsterdam. Het weer, we krijgen een zonnig en droog dagje. 15 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen begint ook zo, maar in de loop van de dag komen er wolken bij... en s'avonds kan een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog één file op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Den Haag. Tussen knooppunt het Watergaasmeer en Knoop het Amstel is de vertraging een kwartier.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 Na een paar uur na het pijnlijke 1-0 verlies bij Rayo Vallecano... de derde competitienederlaag van Barça... is de 58-jarige Koeman ontslagen door de Catalaanse club. De bevolkingsgroei in Nederland is weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. In het derde kwartaal kwamen er bijna 59.000 mensen bij, meldt het CBS. En na vandaag is dit de langste kabinetsformatie uit de geschiedenis. 225 dagen geleden waren de verkiezingen en nog altijd wordt er onderhandeld. Vandaag gaan de gesprekken verder op een landgoed in Hilversum. En het weer nog vandaag zonnig en droog.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 Take that money and watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned.